Dit is Maud met het NWS Journaal. In de Duitse stad Speyer is afscheid genomen van oud-bondskanselier Kohl. Hij overleed twee weken geleden op 87-jarige leeftijd. In de Dom werd een mis gehouden. Daarna was er buiten een militaire ceremonie. Kohl wordt vanavond nog in Speyer in besloten kring begraven. Eerder vandaag was in Straatsburg een speciale afscheidsceremonie. Daarbij waren veel prominenten, onder wie de Amerikaanse oud-president Clinton. Zij roemde de grote persoonlijkheid van Kool en zijn belang voor de eenheid in Europa en in Duitsland. Aan boord van het zeiljacht dat is gekapseisd voor de Belgische kust bij Oostende waren zeker drie Nederlanders. Minstens twee bemanningsleden zijn om het leven gekomen. Een Zeeuwse krant meldt dat een van hen een 79-jarige jachtenbouwer is uit Breskens. Drie andere opvarenden zijn gered en één wordt nog vermist. Naar hem wordt nog gezocht. Het Nederlandse zeiljacht deed mee aan een wedstrijd en sloeg vanmorgen rond half negen om. Vijf Noord-Koreanen zijn naar Zuid-Korea gevlucht met een bootje. De kustwacht ontdekte ze in de wateren bij de grens tussen beide Korea's. Vorige week kwamen ook al Noord-Koreanen terecht in Zuid-Koreaanse wateren, maar dat was per ongeluk. De boot had motorproblemen. De opvarenden werden na een paar dagen op eigen verzoek naar Noord-Korea gebracht. Afgelopen maand zijn er meer Noord-Koreanen de grens met het zuiden overgegaan. Twee militairen wisten de streng bewaakte landsgrens te passeren... en een burger zwom een rivier over om zijn land te ontvluchten. Het aantal gewonden na een schietpartij in een nachtclub in de Amerikaanse staat Arkansas is opgelopen tot 28. Aan de schietpartij in de stad Little Rock ging een ruzie vooraf. Toen vervolgens werd geschoten vluchtten bezoekers in paniek naar buiten. De meeste gewonden vielen in het gedrang. Het weer opklaringen en vannacht koelt het af tot zo'n 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 18 tot 20 graden.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 En straks in het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs van DJ Cavaschelli. En eh, je hoort het al, hè? Ja, het is zomer, maar ik ben gewoon snip en snip verkoud. Ja, sinds een paar dagen afgelopen... Uh, wanneer was het? Woensdag kreeg ik eerst keelpijn. Ik denk, nou, wat is dit? Nou ja, meteen naar, de, naar de winkel toe en uh, alle dingen halen voor je keel. Keelspray, soepjes voor je keel. En uiteindelijk donderdag sloeg ik gewoon keihard aan. Snip en snip verkoud. Nou, ik hoop dat ik over een paar dagen weer een beetje vanaf ben. Het is iets minder geworden, maar het is nog niet echt 100%. Mag u pret allemaal niet drukken. De lekkerste is op de radio.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 More women than I should've in a century. Bitches on the side like a Kennedy. Started to drain on my energy. I love is just a friend and an enemy. Uh, at the same time, and I can't lie. Get too many girls for the way I ride the baseline. You got addicted to the seats on the baseline. Let's see how you do with your back before fame high all the shit we been through. I play the Roxy, I ain't about to guess list you. And I know I'm talking shit, it ain't fair. Hate's just a fancy way of saying I care. I told you. Dat was muziek van eh, Nick Jonas. Het Remember I Told You, deed hij samen met Anne-Marie en Mike Posner. En daarvoor hoorden we Calvin Harris met Fields. En dat deed hij samen met uh, Pharrell Williams en Katy Perry. Ik heb nog even een beetje nieuws voor je. Lamar Odom ontkent dat hij cocaïne heeft gebruikt op de avond in oktober 2015 alweer. Toen hij bewusteloos werd aangetroffen in een bordeel. Yeah right. En eh, misschien leuk, Jan Versteeg gaat in een nieuw tv-programma achterhalen... hoe grote bedrijven en beroemdheden belasting ontwijken. En misschien zitten er een paar tips in voor jou... om dan toch die belasting een beetje te onderduiken. En eh, Cristiano Ronaldo heeft bevestigd dat hij vader is geworden... voor een tweeling. De geruchtenmolen draaien al lang... maar eerder zei de topvoetballer niets over zijn vaderschap. En nu is het officieel, hij heeft een tweeling gekregen. CFM voor de Nightwalk onderweg... zo meteen een party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande... Maar is muziek. Route 94 met House and Pressure. Zandvoort. uh, Mother 062, David, eh, David Keno met Ananas. natuurlijk het eh, Mother 062 eh, is natuurlijk het platenlabel. En daarvoor Route 94 met House and Pressure. CFM het is even tijd voor een party update. Wat voor leuke feest we gaan op deze zaterdag 1 juli 2007. De eerste zaterdag van de nieuwe maand. En ja... Het is zomer, hè? En natuurlijk een heleboel grote feestjes. Vandaag hadden we natuurlijk eh, op het Atlantenstrand in Almere hadden we Free Festival. En het is inmiddels alweer bijna afgelopen. Uiteraard als je denkt, ik heb het gemist. Morgen is er weer een eh, Free Festival, deel 2, dan de zondageditie. En natuurlijk hadden we ook vandaag eh, in de, de Zegerplas in Alfa aan de Rijn... hadden we Lakeside Festival. Nou, een heleboel grote feesten waren er dit weekend al gaande. En eh, de orde van de dag is, eh, zoals altijd, beginnen we even met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur en duurt tot een uur of 5, 6 in de ochtend. En natuurlijk onze eigen zoon voor zijn Raimundo. En voor meer informatie check de website escape.nl. En Raimundo heeft eh, vanavond natuurlijk weer mensen meegenomen. Maar wie? Ik heb geen idee, want dat heeft hij niet in de mail gezet. Dus maar gewoon even kijken op escape.nl, anders gewoon heen gaan. Vanavond het wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Nou, als we wat verder doorlopen, dan houden we de Escape aan de linkerhand... en aan de rechterhand vinden we Club Air. Daar is vanavond Straight Out of Damscope. Begint om 11 uur, duurt het 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check air.nl met onder andere... Atje, Breakfast, Invictum, Yves Lazali... j Adillion en uh, Dean White moet ik zeggen... En ook Ashi Ferraro en MC Nevels the Boy. En in zaal 2 hebben we onder andere Valentin, Damien Andy, Join en hosted by Banksweet. Suite. En in zaal 3 hebben we Lil Clitty, Too Tight, Charlie... En hosted by MC Lil Cash. Snap je het een beetje? Gewoon even de website checken, r.nl. En dan ga je het helemaal begrijpen. Nog een wekelijks in de Melkweg, iedere zaterdag het feestje Encore, vanavond Encore Backyard. Jing Bane begint rond de klok van middernacht uur tot uh, eh, 5 uur in de ochtend. Hip-hop en R&B. Voor meer informatie check de melkweg.nl. Met onder andere DJ Prime, Waxford, DJ Blaze, Georgian, Chase. En live eh, natuurlijk uh, Jane Bane. Dat is vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. En vanavond Encore Backyard. En het laatste feestje, wat dichter bij huis. In, de, in de Stalker in Haarlem natuurlijk. Cheyenne One Year Special begint eh, rond middernacht, nu tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check even de website clubstalker.nl. Met eh, in de benedenzaal So Young, Tony, De Zekerheid, Johnny Rivera... Melle, Fabian J en Melian J, B2B set. En in de bovenzaal vanavond de eh, DJ Samwise, Lex J en Mace. Dat is vanavond allemaal in Club Stalker, in de Stalker. Hier natuurlijk in Haarlem. En tot zover ook de partyagenda, door met muziek. Want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Je hoort hem nu, Marion Hill met Down, de Frankie Rizzardo Extended 1.0 Remix. The Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. Rise and amplify it when we come in with this Just down to the groove, I'm super styling.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 Feiern also jeder Tag, hier mein letzter ist. Spiel dich Lied auf meinem Begräbnis brauch keine Rede, ich brauch keine Blumen. Schmeiß Alkohol und Drogen auf mein Grab. Das ist das Beste, was mein Leben mir jemals gab. Spiel dieses Lied auf meinem Begräbnis. Kind eines Teufels Mama. Du brauchst nicht zu heulen, feiern, also jeder Tag hier mein letzter ist. Spiel dieses Lied auf meinem Begräbnis. Ich bin das Kind eines Teufels Mama. Du brauchst nicht zu heulen, feiern, also jeder Tag hier mein letzter ist. Spiel dieses Lied auf meinem Begräbnis. will nicht, dass du heulst. Ich will Tränen der Freude sehen. Du musst mein Leben feiern. Wenn ich sterbe, will ich ein Denkmal von mir mit einem Lacher auf mein Gesicht. Fuck it. Das ist das Beste, was mein Leben mir jemals gab. Spielen dieses Lied auf meinem Begräbnis. ik weer de dag hier mijn laatste is. Puur dus niet mijn begripness. Ja, volgens mij moet hij nog een beetje de Duitse taal leren. Als hij vaker in Zandvoort was geweest, had hij het zeker geweten. Het was je broer. Samen met Paul Uilstak en DJ Funk. Eh, nee, Dr. Funk moet ik zeggen. Met Kind eines Teufels. Oftewel de verduisterde versie van uh, Kind van de Duivel. Hebben al een nieuwe gemaakt, hè? En die is ook lekker. En daar komt ook, geloof ik, een... Als het een beetje scoort een eh, buitenlandse versie op. Hij gaat ook de Amerikaanse versie opnemen van King van de Duivel. Maar eh, in ieder geval zijn nieuwe hit van eh, Paul Aalstap, je broer en Dr. Funk. Dat is natuurlijk Engeltje op je schouder. Na al het gezeur over King van de Duivel heeft hij het even anders aangepakt. Maar eerlijk is eerlijk. Hij had het al bedacht voordat het een, een, hype en een gezeik werd op het nieuws allemaal. Het is even tijd voor de tien boven beste plaats van de dansvoet. Deze week op 10. Sony Fondera met Always Gotta Be, fusing Alex Mills. Deze week op 9. Charisma with Work It Out. Op 8 de Shapeshifters Lola's uh, Theme Recut, The Purple Disco Machine Remix. Op 7 deze week Clapton. The Drums Din Dada. Op 6 David Kino met Ananas, heb je er straks gehoord. Op 5 Marion Hill met Down, heb je ook al gehoord. Op 4 deze week Ilias en uh, met Taking Over. Deze week op 3 Andy Todd en Billy Love met Thrill Seekers. De Chuck Daniels remix. Op 2 deze week Cowboy Fat en uh, Cola. Deze week op 1. Nog steeds op 1. Nee, een nieuwe nummer 1 volgens mij. Volgens mij hadden we vorige week een andere nummer 1. Maar in ieder geval deze week op 1 in de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Route 94 met House and Pressure. En die heb je allemaal al gehoord. Ik heb ze bijna allemaal al gedraaid eh, het afgelopen uur. Maar wel een andere hele strakke plaat. Kreider MTV. Die ken je vast wel, het origineel. Luister maar. question we ask? Is it your house we be smashing? As we leave all of you gasping Take you to another dimension As you feel your mind collapsing We always push it to the max When we come at you we blast it Don't think I'm overreacting Over, overreacting was muziek van Joe Stone, een nieuw jasje van Make Love. En daarvoor Dimitri Vegas en Like Mike met Ready for Action. En tot zover ook het eh, eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen als aftrap om 10 uur. DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks om 11 uur gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nu nog een paar stukken muziek te gaan. Misschien nog Niels van Zand. En vaat maar scoop, maar eerst hier Amsterdam Sound System met Fall in Love. En ik zeg tot zometeen na de break. No, I wasn't thinking, cause I've been out drinking. Found my way to a club. No, I wasn't thinking, cause I've been out drinking. And not looking for love. Seeing is believing. Girl, you call busting ass all banging. That outfit suits you fine. No make believe or make believe. No filters on this dime. Need I remind you? Yes, your booty's fine. Will I fall in love with your mind? Fall in love with your Guess we both agree to disagree. I'm thinking about my life, how far I came and what I need. Broke up with my ex, we both agree to disagree. Seeing is believing. Girl, you caught my eye. Hips and ass on banging. That outfit suits you fine. No make believe or make believe. No filters on this dime. Me out my mind, you yes, your booty's fine. will I fall in love with your mind? Pure Stereo. NW Nightwalk. The on air dance show. Danceport FM. So many bumps up on this road, but they won't stop me. So many fears I had to face, they never got me. I'm on the run, I'm on the run, don't let them take me. Chasing the sun, chasing the sun, your light can save me. We'll keep on running there. destination paradise they keep on going. Heartbeat is slow, but I cannot afford to blow it. Gotta move on, gotta move on, don't ever lose it.